In het leven moet je lachen, al kent het vaak een traan. En wat ze van je zeggen, ach laat ze lekker gaan. En gaat het met de relatie niet zoals het wijzen moet? Het gaat je op een dag wel weer een keertje goed.